Hij zegt dat in de krant Le Figaro nadat voor de 25ste keer een werknemer zelfmoord heeft gepleegd. Lombard ligt zwaar onder vuur. De Franse staatssecretaris voor werkgelegenheid verwijt hem dat hij in de huidige crisis te weinig begrip toont voor zijn personeel en te weinig zijn gezicht laat zien. Lombaar zegt dat hij zijn aandacht juist volledig richt op de mensen in het bedrijf. De vele zelfmoorden in de afgelopen anderhalf jaar zijn volgens veel personeelsleden het gevolg van voortdurende reorganisaties en veranderingen. Lombaar zegt dat de medewerkers van Frans Telecom erg aan het bedrijf en aan hun werk zijn gehecht. Hij denkt dat daardoor ten onrechte bij mensen soms het gevoel ontstaat dat een overplaatsing een degradatie is. In Zimbabwe is Roy Bennett, een prominent lid van de vroegere oppositiepartij MDC, op borgtocht vrijgelaten. Hij was woensdag opgepakt omdat hij in 2006 betrokken zou zijn geweest bij een complot om president Mugabe te vermoorden. Bennett is een blanke boer die in februari ook al eens werd gearresteerd. Dat gebeurde kort voordat hij zou worden geïnstalleerd als onderminister van Landbouw in de nationale regering van de MDC en de ZANU-PF-partij van Mugabe. De MDC zegt dat Mugabe via een politiek proces wil voorkomen dat Bennett in de regering komt. MDC-leider Tsvangirai, die nu premier is, noemde op een persconferentie de partij van Mugabe onbetrouwbaar en oneerlijk. De MDC-ministers blijven hun werk doen, maar samenwerking met de coalitiegenoot is voorlopig uitgesloten, zei Tsvangirai. Minister Klink overweegt de dosis vaccin tegen de Mexicaanse griep die hij over heeft te verkopen aan het buitenland. Klink heeft een paar maanden geleden, toen de griep zich nog ernstig liet aanzien, 34 miljoen stuks gekocht. Maar nu het allemaal lijkt mee te vallen, is waarschijnlijk minder dan de helft daarvan nodig. Macedonië heeft al belangstelling getoond. Dan nog het weer, geleidelijk minder wind en minima rond een graad of 9.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 A sexy bitch. Damn, you's a sexy bitch. Damn, girl.